Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een man die eerder dit jaar een heel gezin doodreed op de snelweg... moet zeven jaar de cel in. Dat vindt het Openbaar Ministerie. De verdachte had te veel gedronken, zat te filmen achter het stuur... Hij reed veel te hard. Je hoort verslaggever Simone Tukker. Het Openbaar Ministerie ja, zegt nu echt... Deze, deze verdachte heeft echt duidelijk een risico genomen. Hij wist eh, dat hij veel en veel te hard reed. Hij heeft dit namelijk vaker gedaan. Hij is al een keer eerder zijn rijbewijs kwijtgeraakt. De kans op herhaling is groot, vindt het OM en daarom willen ze ook dat hij TBS krijgt. Bij het ongeluk bij Sprangkapelle in Brabant kwamen twee ouders en hun kinderen van 10 en 13 om het leven. Kleding of schoenen die niet worden verkocht mogen niet meer in de verbrandingsoven verdwijnen. Dat is een nieuwe regel van de EU. Bedrijven vernietigen de spullen nu nog te vaak, maar dat moet anders. Als het lukt om de nieuwe regels in te voeren, dan krijgen grote kledingbedrijven twee jaar de tijd om de boel aan te passen. In België wordt opnieuw gestaakt op het spoor. Vanaf 10 uur leggen machinisten en conducteurs 48 uur lang het werk neer... omdat ze boos zijn over reorganisatieplannen. Er rijden nog wel treinen, maar veel minder dan normaal. En dat heeft ook gevolgen voor de treinen van NS International en de Eurostar. En het is er weer tijd voor. De videoband mag weer op play. Het is de maand van Home Alone, de film. Kevin, ofwel Macaulay Culkin, is deze week in het nieuws vanwege zijn stem. Luister even hoe hij in 1990 klonk. I made my family disappear. Hij heeft eh, deze week een ster gekregen op de Walk of Fame in Hollywood. En dat deed hem zichtbaar heel veel. Maar het enige waar internet over praat is een stem. Uh, I'd like to thank Brenda. You are absolutely everything. You're the only person happier for me today than I am. <laughs> Ja, het lijkt wel alsof hij als kind lager praten dan nu, wordt er gezegd. En dan nog het weer vanavond en vannacht in het noordoosten. Kans op vorst op andere plekken blijft het boven nul. Morgen eerst wat regen, maar ook een zonnetje dan tussen de 2 en 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Veel files zijn inmiddels opgelost, maar de N242 is nog steeds dicht van Middenmeer naar Alkmaar. Dat is bij industrieterrein meer, want er is vanmiddag een ongeluk gebeurd. Politie doet onderzoek. Duurt waarschijnlijk tot 8 uur vanavond voor de weg vrij is. Je staat ook nog vast op de N244 van Edam naar Alkmaar. Tussen zuid en Alkmaar is de vertraging nog 40 minuten.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 Het is koud buiten, heel koud. Eh, het lijkt mooi, maar het is nog behoorlijk glad. Dus blijf lekker binnen bij het ontbijt. En ik heb een heerlijke stapel eh, lekkere jazzmuziek meegenomen. Het is een mix weer geworden van oud en nieuw. Aantal eh, pianisten zit erin vandaag, maar ook een aantal eh, ja, goede zangeressen. Ik ga beginnen met een van die zangeressen, is Diane Reeves. Ik ga van haar album Good Night and Good Luck draaien... Who's Mining the Store? Diane Reeves. a chill every day. And who's minding the store? Diane Reeves met Who's Mining the Storm. Ik ga verder met Eberhard Weber. Eberhard Weber is een Duitse componist en contrabassist. En hij heeft met dit album een eh, album willen maken dat eigenlijk meer klassiek is... en eh, minder jazz is. Maar daar is hij eigenlijk niet zo goed in geslaagd. Het is eigenlijk meer jazz en een heel klein beetje klassiek. Het album heet Endless Days. Het komt uit 2001 en ik ga ervan draaien het nummer The Last Stage of a Long Journey. Ik ga het niet helemaal draaien, want het duurt iets te lang voor deze uitzending. Eberhard Weber. Ja, u luistert naar de bijzondere klanken van Eberhard Weber. Ik ga verder met een ehm, artiest die ook niet eerder is in deze uitzending eh, voorbij is gekomen. Althans niet bij mij. Dat is Serge Tjalov. Serge Tjalov is een uh, eh, bariton Hij is eigenlijk een van de eerste bariton-saxofonisten in, de, ehm, in de jazz. En een van zijn laatste albums die hij heeft opgenomen... die heet Blue Serge. En daarvan ga ik draaien Sterbe to the Stairs. Mm-hmm. eigenlijk niet zo goed... omdat hij een hele korte carrière heeft gehad. Hij is eh, begonnen eigenlijk eh, en bekend geworden als saxofonist... bij eh, Jimmy Dorsey in 1945. Jaar erop sloot hij zich aan bij de tweede band van Woody Herman... waar hij speelde onder andere in de saxofoonsectie... met Stan Getz, Sims en Herbie Stewart. Daarna is hij verder gegaan... maar hij is eigenlijk vanaf 1947 een beetje in de lute beland... omdat hij net als vele andere eh, artiesten aan de heroïne verslaafd raakte. En in 1956 nam hij dit album op, Blue Serge... samen met Sonny Clark, Leroy Finneker en Philly Joe Jones. En kort daarna overleed hij eh, aan, een, eh, aan een ziekte. Serge Chaloff. Ik ga verder met Enrico Rava, de Italiaanse trompetist. Hij heeft een ehm, mooi album gemaakt, dat heet Tribute to Mingus. Het komt uit 1992... En hierop speelt hij samen met uh, François Genot op de Noorsax, piano Herf Céline, drums André Ceccarelli en op dubbelbas François Mechali. Het nummer heet Duke Ellington's Sound of Love, Enrico Rava. geluisterd naar de klanken van Enrico Rava. Het nummer duurt iets te lang, dus daarom uh, breek ik hem af. Ik ga verder met een eh, andere grote artiest. Die is al eens eerder voorbij gekomen. Ik heb hem één keer live gezien in, eh, in Nederland. Hij komt volgend jaar weer, zag ik. En ik wilde eigenlijk wel heen gaan. Het is Emmett Cohen, de Amerikaanse jazzpianist. Hij heeft behoorlijk aan de weg getimmerd gedurende de coronatijd. Hij is namelijk live vanuit zijn woonkamer eh, jazzmuziek gaan maken en gaan uitzenden over het internet. Gesponsord door, eh, ja, door, eh, door, door mensen konden ze hun uitzending gedurende lange tijd met een tal van grote namen eigenlijk gaan, gaan laten plaatsvinden. En daar zat geweldige muziek tussen. En in een van die uitzendingen had hij Samara Joy. En daar is een opname van en daarvan ga ik draaien Sophisticated Lady. Emma Co Cohen met Samara Joy. met Cohen samen met Samara Joy. Sophisticated Lady was het nummer. En van Sophisticated Lady is er nog een hele mooie versie. Eh, die is gezongen ooit door Abby Lincoln samen met Archie Chip. Ik ga dat nummer niet draaien vandaag. Dat eh, heb ik al eerder gedraaid en dat komt vast nog wel een keer terug. Maar ik heb een eh, radioopname gevonden van Abby Lincoln en Shirley Horn. En van het gedeelte waar Abby Lincoln zingt ga ik een nummer draaien. En daarin speelt zij onder andere samen met Winter Marsalis... Jackie McLean, Cedar Walton, David Williams en Billy Higgins. Het is opgenomen in de Lincoln Center in New York City. En het nummer heet How High the Moon. Abby Lincoln. ailleurs à partager. Abby Lincoln, een eh, live-opname van het Lincoln Center in New York City. Het eerste deel zongs in het Frans en het tweede deel was in het Engels. En dan heb ik een eh, verzoeknummer klaar liggen. Ja, dat kan ook. Mocht u eens een keer een verzoeknummer hebben, neem contact met op, ons op. Dat kan via Facebook. We hebben een eigen eh, pagina daar, CFM Jazz. En dan komt het altijd bij een van ons terecht. U kunt ons natuurlijk ook gewoon bellen tijdens de uitzending in de studio. Het verzoeknummer wat ik klaar heb liggen, dat is, eh, de, heeft de titel The Man I Love. Het wordt gezongen door Etta James en het komt van haar album The Mystery Lady Songs of Billie Holiday. Etta James. Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile I'll understand And in a little while He'll take my hand And though it seems absurd I know we both won't say a word Maybe I She'll meet him Sunday, maybe Monday, maybe not. Still, I'm sure to meet him one day, maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little just meant for two, for which I never wrong. Who would, would you? And so all else above, I'm waiting for the man. Thank which I'll never roam. Who would, would you? And so all else above. dat James met The Man I Love. Ik heb verder klaar liggen Harold Denko, een Amerikaanse jazzpianist. Hij heeft onder andere samengespeeld met, eh, met Woody Herman. En hij heeft een album eh, gemaakt dat heet Fantasy Exit. Het komt uit 2002. En daarvoor ga ik draaien Tea Time. Het is het laatste nummer voor het nieuws van 11 uur. Blijf vooral luisteren, want na 11 uur heb ik nog veel meer mooie muziek.